even there. Oh, there were many things I didn't know. Your son was born to me. Mama held it. desk van Radio 501. Daverende donderdag. Tijd om de donderdisk van 24 maart bekend te maken. Altijd doen we dat in dit openingsuur van de Radio 501 Daverende Donderdag.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 But I had this deep desire, Mama never knew. And girls like fast cars too. sparkles up beside us as the red light turns to green. He's revving up his engine, Lord, it sounds like a mean machine. But I took him by surprise with my good old Chevrolet. And when the race was over, he didn't have too much to say. But by the look that he was wearing, he changed his attitude. And girls like fast cars too. on the reed. I got a tangle in my feet. Up on the reed. I got a tangle with my feet. The details must be dealt with when the hour gets too late. up on the ridge. There's a fire about to burn. Up on the ridge, there's a fire about to burn. When the sun sets on the lowland, only one of us will return. Up on the the highway headed home. where the and men must leave their sin upon the reed, upon the reed. There's a highway headed home where the rambling men must leave their sin memories.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 Praat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. This world is being watched closely by intelligence Ik kan niet zwemmen, ik heb geen diploma. AFP niet, maar geef steken onder water. Jullie voelen haat, maar kijk in de spiegel, valt niets te haten.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 Kijk nu op wakkerdier.nl voor een koeiendans bij jou in de buurt. Het Van Gogh Museum nodigt u uit voor een unieke tentoonstelling van Pablo Picasso in zijn Parijse periode van 1900 tot 1907. En Dansgroep Amsterdam danst iedere vrijdagavond ook nog een speciaal op Picasso geïnspireerde dans in het museum. Deze prachtige tentoonstelling is te zien van 18 februari tot en met 29 mei in het Van Gogh Museum te Amsterdam. Kijk voor meer inspiratie op vangoghmuseum.nl. Ik heb zand onder mijn avond. ik heb zand op mijn benen. Heerlijk hè, om op vakantie te gaan. Maar wist u dat veel mantelzorgers nooit op vakantie kunnen? Zij zorgen dag in dag uit voor hun chronisch zieke moeder of voor hun kind met een ernstig lichamelijke handicap. Vakantie zit er voor hun niet in. Of wil jij die verzorging een paar dagen overnemen? Dan kunnen zij ook eens op vakantie. Ga naar handeninhuis.nl en meld je aan. die Heiting namens Handen in Huis Mantelzorgvervanging Nederland. Ja, u hoort het. De dames willen weer naar buiten. Maar wist u dat ruim 300.000 koeien nooit de wei in mogen? Zelfs als de zon schijnt, blijven zij het hele jaar binnen in de stal. Koop daarom liever biologische melk en kaas. Dan weet u zeker dat de koe lekker in de wei liep. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Als je kookt met een schort, verklein je het risico op vieze kleren.